Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De gemeente Haarlemmermeer in Noord-Holland is vorig jaar economisch het hardst getroffen door de coronacrisis, meldt het CBS. In de gemeente waar Schiphol ligt kromt de economie met 18 procent. Ook Amsterdam werd bovengemiddeld hard geraakt door het wegblijven van toerisme en de horeca die dicht is. Gemiddeld kromt de economie in heel het land door de crisis 3 procent. In de Verenigde Staten is het aantal gerapporteerde doden door het coronavirus nu boven de 500.000 uitgekomen. Daarmee telt het land 20% van alle coronadoden wereldwijd. Ruim 28 miljoen Amerikanen zijn besmet geraakt. President Biden stak vannacht tijdens een speciale ceremonie een kaars aan... om de slachtoffers te herdenken. Hij zei dat er meer Amerikanen zijn overleden door de pandemie dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en Vietnamoorlog bij elkaar. De Duitse vrouw die afgelopen weekend in Amsterdam-Noord met haar auto het water inreed... deed dat mogelijk met opzet. Dat zegt de Duitse politie na gesprekken met familie van de vrouw. Haar drie kinderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De vrouw overleefde het niet. De kinderen worden in Nederland opgevangen. De selectie van Feyenoord is boos over een nieuwe salarisverlaging die volgens de club nodig is vanwege financiële problemen. De directie van Feyenoord vraagt voor de tweede keer een loonoffer van de spelers en staf. Feyenoord ging ervan uit dat vanaf januari weer in volle stadions gespeeld kon worden... maar dat is nog niet mogelijk door de coronamaatregelen. Daardoor lopen de Rotterdammers per thuiswedstrijd 9 ton mis.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 Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no no te vamos a ver? Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru me estuviese parqueado, dando vueltas por el condado contigo, siempre arrebatado señora. Pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Louis ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, está para ser doctora. Pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo.